11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft zeven mannen aangehouden... die worden verdacht van het beramen van een aanslag in Nederland. Hoofdverdachte is een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem. Vorig jaar werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar IS-gebied af te reizen. In april begon op basis van AIVD-informatie een nieuw onderzoek naar de man... De zeven verdachten hadden bij hun arrestatie handvuurwapens bij zich. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op een groot evenement. Op een andere plek hadden ze een autobom willen laten afgaan. De voorbereidingen leken in een vergevorderd stadium. Daardoor kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht. Het OM is ervan overtuigd dat met de aanhoudingen een grote terreuraanslag is voorkomen. Woedende FC Groningen supporters hebben voor, voor onlusten gezorgd... na de uitschakeling van hun club in het KNVB-bekertoernooi. Groningen, dat onderaan bungelt in de eredivisie, verloor in eigen stadion met 2-0 van FC Twente. Na de wedstrijd probeerden boze fans de hoofdingang te bereiken. De ME en politie te paard moesten eraan te pas komen om de supporters te verdrijven. De Ierse prijsvechter Ryanair schrapt morgen 10 vluchten van en naar Eindhoven Airport. De Nederlandse piloten gaan staken. De vluchten die wel doorgaan worden volgens de vakbond VNV bemand door zogenaamde stakingsbrekers. De VNV wil Ryanair voor het gerecht dagen vanwege het breken van de staking. De piloten maken al langer ruzie met Ryanair. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden. Actrice Monique van de Ven heeft vanavond het Gouden Kalf voor de filmcultuur gekregen. De prijs is traditiegetrouw uitgereikt op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Van de Ven maakte in 1973 haar debuut in Turks Fruit. Sindsdien was ze betrokken bij meer dan 50 film- en tv-producties. Volgens het Nederlands Filmfestival verdient Van de Ven de prijs omdat ze een bruggebouwer is. Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden, al dus de jury.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 dat heet Six Healing Sounds, is niet van dit jaar. Het is een Journey to Health and Happiness. Nou, dat is een vrolijk begin. Ehm, maar dat is een, een werkje van een aantal jaren geleden. 2013. Ja, zag ik heel erg in de verte. tweede werkje is wel nieuw. Woodland Moons van Marcia Watson Bendo. Ehm, en dat, eh, ja, dat is onlangs op de markt gebracht. Of moet nog komen. Soms lopen we, nou soms, we regelmatig met Peaceful Radio Shows lopen we vooruit in de tijd. En zijn het werkjes die nog moeten komen. Goed, meer informatie via de website peacefulradio.info. Veel luisterplezier. This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Yesua, Om Tabarazalena Yesua, Om Om Om Om Om Om Om Om Om Om Om Om Om Om Shambhala Zalim Raiswa Om Shambhala Zalim Raiswa Om Shambhala Zalim Raiswa Om Shambhala Zalim Raiswa Om Shambhala Zalim Raiswa Om Om Om Om Om Om Om Unter Balatalen Reisung, unter Balatalen Reisung. Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Om Dambala Zalen Raiswa, Unter Maler sein Reiser, unter Om Tamala Taren Raiso, www.spiralingmusic.com.